Dik Hark met het NOS Journaal. In Hogersmilde wordt morgenochtend begonnen met het ontmantelen van de zendmast die vrijdag voor een deel instortte. Eerst wordt de toegangsweg naar de mast verstevigd om zwaar transport mogelijk te maken. Daarna moet een grote hijskraan de brokstukken van de mast wegtakelen. Ook wordt met zeecontainers een tunnel naar de toren aangelegd. recherche kan vanaf woensdag via de tunnel de toren in voor onderzoek. De hele ontmanteling van de zendmast duurt waarschijnlijk nog een maand. In Assen wordt een noodmast neergezet voor de radio-uitzendingen in het noorden. De Egyptische oud-president Mubarak ligt in coma, zegt zijn advocaat. Mubarak, die 83 is, zou een beroerte hebben gehad. Hij trad in februari af na wekenlange protesten tegen zijn bewind. Sindsdien ligt hij in een ziekenhuis bij de badplaats Sharm el-Sheikh. De afgelopen weken gingen veel Egyptenaren opnieuw de straat op. Ze eisen dat Mubarak en leden van zijn regering snel een openbaar proces krijgen. In Kabul is een belangrijke adviseur van Afghaanse president Karzai vermoord. Gewapende mannen zouden het huis van de adviseur hebben aangevallen. Vermoedelijk is ook een parlementslid gedood. Het is de tweede moordaanslag binnen een week in de naaste omgeving van Karzai. Dinsdag werd zijn halfbroer door een lijfwacht gedood. Dag later eisten de Taliban voor die moord de verantwoordelijkheid op. Het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft dit jaar, volgens de organisatie, ruim 152.000 bezoekers getrokken. Daarmee is het record van vorig jaar verbroken, toen 148.000 mensen naar het muziek- en motocrossfestival gingen. De afgelopen vier dagen was de 15e editie van Zwarte Cross. Onder meer Ilse de Lange, Blondie, Go Back to the Zoo en Normaal traden op. Volgens de organisatie is Zwarte Cross goed verlopen. Er waren geen grote incidenten. Het weer vanavond en vannacht vooral in het westen nog kans op een bui. Morgen eerst in het westen regen, maar later ook in de rest van het land.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 We zijn dit programma begonnen met Less is More, een gloednieuwe cd van Henning Flintholm van het label Phoenix Muziek. En eh, Henning, very, thank you very much for the music. Ja, dat zeg ik er even bij, omdat ik eh, tegenwoordig eh, via Facebook contact hebt met eh, verschillende artiesten. En dan eh, hoort Henning Flintholm hoort daarbij. Eh, straks nog een cd van, van deze beste man. We gaan verder met Asher Queen met Sketches of Innocence. Peaceful Radio, ook te beluisteren via internet www.peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. been telling old stories, singing songs. Make me think about where I came from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you all the time Caledonia, you're calling me Antonia has been everything I've ever had Well, I have moved and I've kept on moving I proved the points that I needed proving Lost the friends that I needed losing I found others on the way And I kissed the girls and I left them crying Stole lion Traveled hard with my conscience flying Somewhere with the wind Let me tell you that I love you That I think about you all the time California, you're calling Panettone has been everything I've ever had get any higher They've withered now, they've gone And I'm steady thinking my way is clear And I know what I must do tomorrow When the hands are shaking and the kisses flow Then I will disappear think about you all the time Caledonia, you're calling me Now I'm going home if I should become a stranger Know that it would make me more than sad Caledonia's been everything I've ever had And if I should become a stranger Caledonia, you're everything I've ever Deva Premal, Maiten en natuurlijk op fluit Manus in concert. Ik heb ze in 2010 eh, live in Almere mogen aanschouwen. En eh, fantastisch. En wat ook fantastisch is, is die DVD bij deze CD. En ehm, ja, je komt er helemaal in een heel mooi concert. Eh, ik dacht gegeven destijds in Australië. Goed, het laatste nummer alweer van eh, uur 1 in Peaceful Radio, aflevering 733. En dat gaan we doen met uh, Terry Oldfield, Chakra Clearing, Clearing and Healing Sounds van het label New Earth Records. Tot ons gekomen, net zoals de cd van eh, Deva Premal, Maiten en Manus van uh, Osho.nl.